Maar dat loopt niet altijd goed, zegt verslaggever Ardi Stemening. Dus willen ze die anderhalve meter daar weer invoeren. Dat doen ze dan dus waarschijnlijk door het eh, verbieden van dat eh, testen voor toegang. En ik eh, denk dat dat in de praktijk zal betekenen dat een heleboel clubs en discotheken de deuren weer zullen dicht doen. Want met afstand houden is het toch wel heel lastig om dan zo'n plek te laten draaien. Ook meerdaagse festivals als Lowlands moeten er rekening mee houden dat ze toch alsnog niet door mogen gaan. De EK-finale tussen Engeland en Italië van aanstaande zondag op Wembley staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers. Het is voor het eerst dat een Nederlander de finale van een EK of WK mag fluiten. Vanaf volgend jaar mogen Omroep Zwart en Ongehoord Nederland programma's gaan maken bij de publieke omroep. Ze hadden al genoeg handtekeningen. Minister Slop moest ze nog toestemming geven en dat heeft hij dus gedaan. En de huizenprijzen gaan door het dak. Dat is al langer zo. Maar vandaag gingen de prijzen door een magische grens. Meer dan 4 ton betaal je inmiddels. 410.000 euro kostte een huis gemiddeld de afgelopen maanden, zeggen de makelaars. En dat is wel heel veel geld. En daarvan is de vraag, is dat nou echt de waarde of is dat nu de waarde? En gaat die over een aantal jaren weer dalen? Dat zullen we niet weten. Stefano wil graag een huis kopen. Hij betaalt nu 1200 euro huur per maand. Maar ook al biedt hij steeds ruim boven de vraagprijs, hij heeft nog geen beet. Ja, op een huis van 3 ton eh, eh, ja, eh, bieden wij minimaal 330, anders dan, dan kom je gewoon niet in de buurt. Momenteel hebben wij uh, 10 biedingen uitstaan, waarvan nog één loopt. Dus ja, spannend. Dinsdag hoort hij meer. Het weer. Op veel plaatsen schijnt de zon. Alleen in het oosten kan nog een bui vallen. Morgen begint de dag met zon. In de middag neemt de kans op een bui weer toe. Het wordt 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof 6 kilometer file.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 I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all monsters in my mind With stories from outside these prison walls Cause even if we're hopeless We know that this will hurt Tomorrow is just a burn And they can't control Believers Let's raise a toast Enjoy the show We are believers chegou.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 zoals voor clubs en meerdaagse evenementen. Het aantal jongeren dat vorige week zaterdag in een discotheek in Enschede besmet is geraakt met corona... is opgelopen naar 195. Naar schatting waren er zo'n 600 jongeren aanwezig die avond. En het EK-voetbal krijgt toch nog een Nederlands steentje... want Björn Kuipers fluit de finale tussen Italië en Engeland komende zondag op Wembley. Het is voor het eerst dat een Nederlander de finale van een EK fluit. Het weer, vanavond klaart het op en koelt het af naar een graad of 13. Morgen een enkele bui en 20 tot 24 graden. hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. You took me to a state of mind. Oh yeah, oh yeah, a place I never thought I'd find. Oh yeah, oh yeah, believe me, I would never lie.